Goedemiddag, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer landen helpen bij het blussen van bosbranden in Frankrijk. In het zuiden van het land is het al tijden droog en bloedheet. Op meerdere plekken zijn grote branden aan de gang. de Franse brandweer redt het niet meer alleen, vertelt onze correspondent. Nou, er is een systeem van internationale hulp opgezet om ze in ieder geval te helpen, die Franse brandweermensen, omdat ze al zo lang bezig zijn natuurlijk ook. Gisteren zijn er brandweermensen uit Duitsland en Roemenië aangekomen. Vandaag komen er ook nog uit Polen en Oostenrijk. Er zijn ook al plustoestellen uit Griekenland in Frankrijk. En dan komen er nog bij uit Italië vandaag. In de afgelopen dagen is al 10.000 hectare natuur afgebrand. Vooral in de buurt van de stad Bordeaux is het mis. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Bij de trein inchecken met je pinpas. Je kan het gaan testen bij de NS. Vanaf vandaag werft de NS mensen die een nieuw inchecksysteem willen uitproberen. Daarin heb je geen OV-chipkaart meer nodig, maar gebruik je contactloos betalen. Je opent de poortjes dan dus met je pinpas, creditcard of de betaalapp van je telefoon of smartwatch. Vanaf 29 augustus kunnen testpersonen zich ermee naar binnen bliepen. Al wekenlang zien ze hun in plastic omwikkelde pakketjes liggen achter de ruit van een benzinepomp, maar ze kunnen ze niet ophalen. Belgen in Zelzaten wachten al heel lang tot een pakketpunt weer open gaat. Het is een benzinestation en dat is al zes weken dicht. Het gaat waarschijnlijk ook niet meer open, maar sommige mensen hebben hun pakketje er in de laatste dagen nog wel naartoe gestuurd. Je kan het beste je ogen open houden s'nachts. Omdat de nachten zo helder zijn, kan je goed sterren kijken. Dat merken ze bij de sterrenwacht in Latrop in Twente. Daar kan je twee keer in de week door telescopen turen en die zijn helemaal volgeboekt. En wat zie je? Een beetje geel. Uh, volgens mij Saturnus. Als je de maan voor het eerst ziet of Saturnus met de ringen eromheen... ja, joh, dat, je krijgt de mooiste reacties. Hou je een beetje van sterren en de maan en planeten? Ja, het is superleuk. Komende nacht is het helemaal superleuk bij de telescoop, want dan zie je heel veel vallende sterren. Beste tijd voor de wekker is kwart voor vijf, want dan is de maan niet zo fel. Het weer zonnig en heet.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 Huisartsen sturen massaal e-mails naar het ministerie van Volksgezondheid... uit woede over het extra werk dat ze krijgen door de nieuwe coronaprik. Minister Kuipers wil dat ze een lijst maken met patiënten die als eerste uitgenodigd moeten worden... voor de herhaalprik in het najaar. Gerard Schreuder klaagt het Duitse parlement aan. In mei besloot de Bondsdag dat de oud-bondskanselier zijn kantoor niet meer mocht gebruiken. Elke ex-kanselier heeft daar recht op, maar Schreuder wil in het openbaar geen afstand nemen van de oorlog in Oekraïne en heeft een goede band met president Poetin. Brand heeft een strandtent in de Rokanje verwoest. De Zuid-Hollandse brandweer zei al snel dat het pand niet meer te redden was en liet het gecontroleerd uitbranden. Het weer, is maximaal 33 graden. Op de Wadden is het iets koeler.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 Aisha, Aisha, passing me by out of my teacher, we're serving, serving USA. slugs, we kennen van villa. Ook wij kennen badders in training, skin, ik splash in mabella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu zit ze de shoes, Sharon Nicky en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ela, la, Op mijn ambarella, ela Op mijn ambarella, ela Op mijn ambarella, ela Op mijn ambarella, ela Ah. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit. Is de laf die ze geven gemeend. of als ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit. Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh in love, in love, we kennen van Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op ella. Al many times aan mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij van maar die move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me tunes. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen badders in trein, ik skin, splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Precies zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh Villa, we kennen van Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, la tof je mag. Het is jouw geluk, dus baby maak me stuk, dus weet je houdt van kwijtgaan. Weet dat ik je lust, weet je houdt van buikjes, weet hoeveel het kost, dus zie me naar de Zuid-Druk, Sana.